Robert Baltus met het NOS Journaal. In Westzaan, vlak boven Amsterdam, woedt een grote brand bij een cacaobedrijf. Zo'n 100 brandweerlieden zijn bezig met blussen in drie gebouwen. Een drone wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de brandhaarden. Een ervan woedt op 20 meter hoogte. Er is veel rook. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert met de waarschuwing ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland denkt dat het nog lang gaat duren. Een video waarin een Oekraïense militair lijkt te worden onthoofd door een Russische soldaat veroorzaakt afschuw en ophef. De Oekraïense president Zelensky heeft het over Russische beesten. De Tsjechische president zegt dat Russische soldaten zich gelijk hebben gesteld aan islamitische staat als de video authentiek is. Op de beelden is een man te zien, kennelijk een Oekraïense strijder. Hij krijst voordat een gemaskerde man hem met een mes onthoofd. Die man zou een Russische soldaat zijn. Rusland noemt de beelden vreselijk, maar zegt dat de beelden onderzocht moeten worden. Opnieuw een aardbeving in Groningen. De beving was rond kwart voor zeven gisteravond op drie kilometer diepte bij het dorp Zeildijk. Volgens het KNMI had deze een kracht van 2,1. Bij de regionale omroep RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van bewoners die de aardbeving hadden gevoeld. De ouders van wie twee jaar geleden een baby werd ontdekt in een Amsterdamse afvalcontainer... worden verdacht van de moord op een kind dat ze eerder kregen. Het onderzoek naar die zaak loopt nog, bevestigt het OM na berichten in het Parool. De ouders werden al verdacht van poging tot moord op de baby die in 2021 werd gered...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 Ik doe dit nu voor la familia. Geen parfum, je ruikt Beldia. Ik lig laag, soms in hemria. Soms AMG, soms in een Kia. Veel van mijn priks zijn op gas, en die pijp in zijn tas, roken lijm met wat as. Mm vijf uit de tien, maak een vijfje een tien, daarom blijft ze misschien mm, Zij weet al lang dat ik long, in Parijs ben ik kong, ze hebben buikjes op tong mm, Ik van die rijk van die bommen gelijk op die song, maar we blijven niet jong mm.